Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na moeizame onderhandelingen is op de klimaattop in Azerbeidzjan toch een akkoord bereikt. Rijke landen, waaronder Nederland, beloven vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard dollar aan klimaatsteun te geven aan arme landen. Ook wordt onderzocht hoe de totale steun voor de aanpak van klimaatverandering kan worden verhoogd tot 1300 miljard per jaar. Eurocommissaris Hoekstra ziet het akkoord als een nieuw begin voor klimaatfinanciering. Hij noemt het uitzonderlijk dat landen na moeilijke onderhandelingen alsnog afspraken hebben gemaakt over klimaathulp. Volgens Hoekstra is het bedrag van 300 miljard per jaar zowel ambitieus als haalbaar. Meerdere landen en natuur- en milieuorganisaties hebben juist kritiek. Volgens onder meer Greenpeace en het Wereld Natuurfonds is het bedrag niet genoeg. En ook de delegatie van India zegt dat 300 miljard de klimaatproblemen in arme landen niet zou oplossen. Alle beoogde ministers van Donald Trump zijn bekend. De aankomend president heeft Brooke Rollins genomineerd voor de functie van minister van Landbouw. Rollins groeide op op een boerderij en is al jarenlang een belangrijke bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat veel wind en de temperatuur ligt rond de 9 graden. Verder vandaag droog en zacht bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitduik Bij de Stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen knooppunt en Nieuwe Meer richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.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 Take one for the team. You're a cog in the machine. It's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire. And now you wanna put it out. Forget about the cause. Press rewind and stop and pause. It's like a default. Thank wondering why. Where will I be tomorrow?